Slachtoffers van de zware aardbeving liggen nu al drie dagen onder het puin... terwijl er maar mondjesmaat hulp kan worden geboden. In de straten van de hoofdstad Port-au-Prince stapelen de lijken zich op... en de frustratie over de trage hulpverlening bij de bevolking loopt op. Verschillende landen, waaronder Frankrijk en de Verenigde Staten... willen een internationale donorconferentie houden om geld in te zamelen. Het Openbaar Ministerie weet niet waar de voortvluchtige vrouwenhandelaar Shaban B. is. Volgens de Telegraaf runt Shaban B. in de Turkse stad Antalya een discotheek... maar het OM kan dat niet bevestigen houdt er rekening mee dat hij in Turkije zit, maar het kan ook zijn dat hij zich in een ander land bevindt, zegt een woordvoerder. Shaban B. verdween in september tijdens een bijzonder verlof. Hij zat een gevangenisstraf uit wegens mensenhandel waarbij hij zeer gewelddadig te werk was gegaan. Een delegatie van het OM is in november in Antalya geweest voor overleg met de Turkse politie en justitie. In die stad lagen de meeste aanknopingspunten. De Turkse justitie is bereid om Shaban B. strafrechtelijk te vervolgen als ze hem vinden, zegt het Nederlandse OM. Internationale wetenschappers hebben de zogenoemde Doomsday-klok een minuut teruggezet. De klok staat nu op 6 minuten voor 12. De Doomsday-klok tikt symbolisch af naar de dag dat de aarde wordt vernietigd. Volgens wetenschappers is er vooruitgang geboekt in de strijd tegen klimaatverandering en nucleaire vernietiging, vooral dankzij de inspanningen van president Obama. De Doomsday-klok werd in 1947 geïntroduceerd door de Universiteit van Chicago. In 1953 stond hij het dichtste bij 12 uur. De klok stond toen op 2 voor 12 nadat de VS en de Sovjet-Unie korte tijd na elkaar een waterstofbom testten. Dan het weer, eerst nog plaatselijk mist, verder bewolkt en soms even zon. Middagtemperatuur tussen 0 en 2 graden, bij zon 4 graden.